Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De VS gaat landen die olie kopen van Iran sancties opleggen. Dat zegt de Amerikaanse minister Bessent van Financiën. Hij doelt vooral op China, dat voorheen ruim 80% van de geëxporteerde Iraanse olie kocht. Bessent verwacht dat China de aankopen zal opschorten... door de Amerikaanse maritieme blokkade van Iraanse havens die maandag begon. Israël heeft nog geen besluit genomen over een mogelijke wapenstilstand in Libanon... Het Veiligheidskabinet bereikte daarover gisteravond geen akkoord. Eerder hadden een woordvoerder van Hezbollah en anonieme Libanese officials nog gezegd dat er snel een bestand kon komen. Israël wil dat Hezbollah zich ontwapent, maar de militante beweging heeft die oproep steeds afgewezen. Het kabinet zet het plan om het eigen risico in de zorg te verhogen door... terwijl er op dit moment geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dat melden Haagse bronnen aan Nieuwsuur. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico met 70 euro verhogen naar 455 euro. Naast de coalitie is alleen JA21 voorstander van de verhoging. En dat is niet genoeg voor een meerderheid. Katholieken in China worden door de overheid steeds meer onderdrukt, zegt Human Rights Watch. Het gaat vooral om de ondergrondse katholieke gemeenschap... die weigert trouw te zweren aan de Chinese Communistische Partij... De gemeenschap wordt onder druk gezet met willekeurige arrestaties, marteling en huisarrest van priesters en bisschoppen. Bij een steekincident in een woning in Hoofddorp is gisteravond een dode gevallen. Het gebeurde even na half tien. Het slachtoffer is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar was niet meer te redden. De politie heeft een verdachte aangehouden. En bij een München speelt de halve finales, heeft de halve finales van de Champions League bereikt. In een spectaculaire wedstrijd werd met 4-3 gewonnen van Real Madrid. Het eerste duel in Spanje was geëindigd in een 2-1 overwinning voor Bayern. Bij Arsenal Sporting bleef het 0-0, waardoor Arsenal ook door is naar de halve finales. Daarin neemt Bayern het op tegen Paris Saint-Germain en Arsenal speelt tegen Atletico Madrid. Het weer, in het oosten van het land nog enkele buien. In het westen klaart het op en het is zo'n 8 graden. De komende dag zon- en wolkenvelden en het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het Iraanse veiligheidskabinet heeft gisteravond nog geen besluit genomen over een mogelijke wapenstilstand in Libanon. Eerder hadden een woordvoerder van Hezbollah en anonieme Libanese officials nog gezegd dat er snel een bestand kon komen. En het kabinet zet het plan om het eigen risico in de zorg te verhogen door... terwijl er op dit moment geen meerderheid voor is in de Tweede Kamer. Dat melden Haagse bronnen aan Nieuwsuur. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico met 70 euro verhogen naar 455 euro. Het weer dan nog, de komende dag zon en wolkenvelden en het wordt 14 tot 18 graden.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 Three, three, one. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball, selector. Three, three, one. Three, three, one. When the crowd say ball, selector. ZFM. ZFM. If you wanna, you can change your clothes if you wanna. If you change your mind, well, that's the way it goes. But I'm gonna keep your jeans and your old black hat Cause I wanna, they look good on me You're never gonna get fat You could act real tough if you wanna. You could say you're torn, but I've heard enough. Thank you, you made my mind up for me when you started to ignore me. Do you see a single tear? It isn't gonna happen wow, baby. Got me hooked in every way. There's just something about the way that baby.